Zij worden gevangen gehouden. O hij die nog nooit iets misdeed, sluit nooit iets dat leeft achter tralies. nooit iets dat leeft achter tralies. Wat doet aan het hart zoveel pijn? Het leven is ieder gegeven om vrij en gelukkig te zijn. nietige vreugd in het hart. Een vogel die altijd gekooid zit, zingt in de vreugd naar het smaak. Nis hat leeft achter tralies.